Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij een schietpartij bij een Joodse schoolhoeze zijn zeker vier doden gevallen. Onder de doden zijn een man van 30 en zijn zoons van 3 en 6. De schutter opende vanochtend voor schooltijd het vuur en vlucht op een zwarte scooter. De politie vermoedt dat het dezelfde man is als bij twee schietincidenten vorige week in Frankrijk. Daarbij kwamen drie militairen om. De advocaat van Peter Laes, de kroongetuige in het liquidatieproces, heeft aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Hij wil dat er een onderzoek komt naar het lekken van informatie over een financiële overeenkomst. De NOS meldde gisteren dat de kroongetuige 1,4 miljoen euro krijgt van het OM. Justitie zei vandaag dat dat geen beloning is, maar een vergoeding om een zelfstandig en veilig bestaan op te bouwen. Journalist Stef Vazen houdt op 17 april de Willem Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland. Ze vervangt trendwatcher René Boender. Die trok zich terug onder meer naar druk van de PVV. Die vond zijn honorarium veel te hoog. Vorig jaar wilde historicus Thomas van der Dunk tijdens de Arondeerslezing de PVV vergelijken met de NSB. Ook dat viel slecht bij de PVV, maar na de lezing werd afgelast. In Amersfoort is een jongen van 13 aangehouden op verdenking van zes straatroven en drie diefstallen. De jongen heeft bekend dat hij een vrouw op een fiets heeft bedreigd met een hamer en vijf slachtoffers met een ander wapen. Hij zou zijn geholpen door drie jongens van 10, 11 en 13 jaar oud. Zij zijn verhoord, maar worden niet vervolgd.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 fit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 this time it's gonna last any dream to me 送。 some ZFM Text TV op kanaal 45. 45.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 De zomer in het mooiste licht. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar wat leef ik wel met jou? De maan blijft slechts bij wonen. De film is een zijde gezet.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 One thing you guess